moet bij het RWS Journaal. Bij een brand in een fabriek een onbekende, mogelijk gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van Franeker hebben in een NL-alert het advies gekregen binnen te blijven... en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft in de stad zelf nog geen gevaarlijke stoffen gemeten. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief aan de Tweede Kamer toe dat op sommige plekken toestellen lager vliegen en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laat de berekeningen corrigeren, maar denkt dat de gekozen aanvliegroutes en de planning niet in gevaar komen. Lelystad moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol overnemen. Bewoners die onder de nieuwe aanvliegroutes wonen zijn bang voor veel geluidsoverlast. Op Malta is een onderzoeksjournalist om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige vrouw hield een veelgelezen blog bij waarin ze corruptiezaken behandelde, waarbij ze ook vaak politici beschuldigde. Zo zeiden journalisten dat ze bewijzen had dat de vrouw van de premier een bedrijf in Panama had en dat ze grote bedragen naar rekeningen in Azerbeidzjan sluisten. De premier en zijn vrouw spraken de beschuldiging tegen... en begonnen een zaak tegen de journalisten wegens smaad. Premier Muscat noemde de moord een aanslag op de persvrijheid. In Ierland zijn drie doden gevallen door orkaan Ophelia. Die bereikte rond de middag de zuidkust van Ierland. Daar zijn windstoten gemeten van 180 km per uur... en er ontstonden golven van 10 meter hoog. De orkaan zwakte later af tot een tropische storm. Inmiddels zitten meer dan 360.000 huishoudens zonder stroom. Ophelia gaat waarschijnlijk de boeken in als de zwaarste storm in Ierland van de afgelopen 50 jaar.